Raymond Seré met het NOS-journaal. Groot-Brittannië en Frankrijk willen de hulp van andere Europese landen... bij het oplossen van het vluchtelingenprobleem in Calais. De Franse havenstad wordt overstroomd door vluchtelingen... die de oversteek naar Groot-Brittannië willen wagen. De ministers van Binnenlandse Zaken van beide landen schrijven in de Daily Telegraph... dat ook andere Europese landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Een grote brand heeft een chemisch bedrijf in Helmond verwoest. Het vuur brak rond kwart voor elf gisteravond door onbekende oorzaak uit... en sloeg over naar andere bedrijven in hetzelfde pand. Al snel bleek dat het gebouw als verloren moest worden beschouwd. Bij het bedrijf werden toevoegingen voor verf, lijm en inkt gemaakt. Schiphol maakt zich op voor de drukste dag ooit. Naar verwachting reist een recordaantal van zo'n 197.000 passagiers via de luchthaven. Door de stijging van het aantal passagiers komt Schiphol gates tekort. En daar wil de directie een nieuwe pier bouwen met 12 gates. Volgens een woordvoerder moeten de plannen in 2022 zijn gerealiseerd. De Amerikaanse vicepresident Biden overweegt zich kandidaat te stellen voor het presidentschap melden Amerikaanse media. Volgens bronnen is Biden in gesprek met geldschieters en zou er al campagnepersoneel worden gezocht. Als de 72-jarige Biden inderdaad besluit mee te doen, moet hij het binnen de Democratische Partij opnemen tegen Hillary Clinton. Zimbabwe beperkt de jacht op leeuwen, luipaarden en olifanten. Aanleiding is de ophef na de dood van de populaire leeuw Cecil. Die werd doodgeschoten door een Amerikaanse tandarts. Organisatoren van safaris in Zimbabwe vrezen door de beperking inkomsten te verliezen. De jacht in het Afrikaanse land brengt jaarlijks 40 miljoen dollar op. En dan het weer, zonnig en droog. Temperaturen van 21 graden aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Morgen wordt het zeer warm, 28 tot 31 graden. Dinsdag vallen er buien en dan verdwijnt de warmte tijdelijk.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 Als ze zo doorgaan weten ze in Nashville binnen een paar jaar niet meer wat country is. Ook nu al moet je vaak naar de kleinere labels om nog iets van je countrygading te vinden. Maar toch probeer ik elke week weer enkele songs uit de Nashville fabriek te selecteren. En ook deze week ben ik daar weer in geslaagd. Curtis Brady opende met Living on Sunshine. Lindsay Laurer is de gast met Goodbye Go en Jerry Smith staat achter de coulissen te wachten om Wither en A Can te horen te brengen.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 I stumbled down our hallway through the darkness to our bed. I didn't intend to wake you, cause I knew that you'd be mad. But to my surprise, I found you there, waiting instead. You know, I've watched you go and drank yourself insane. I've watched you lose your pride and push your friends away. just can't watch you kill yourself with a bottle and a can. You said this is the last time. We can't go on like this. You've broken every promise you've made that you'd quit. I love you, dear, and I always will. And I hope you understand. But I just can't watch you lose yourself with a bottle and a can. just can't watch you kill yourself with a bottle you lose your pride and push your friends away. You know I've shed more tears than you ever know, and I've seen more than I can stand. I just can't watch you kill yourself with a bottle and a can. In dit eerste uur besteed ik tevens aandacht aan het album en de act van de maand. De original van deze week, El Paso, kennen we natuurlijk allemaal. Straks in het tweede uur een cover van deze song die onlangs is uitgebracht. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano is een Canadese zanger met het country hart op de juiste plaats. In 2013 brak hij door met het album Come Cry With Me. Als je voor country gaat, dan moet je zeker naar deze man luisteren. En dan weet je ineens weer hoe country echt moet klinken. De titelsong is mijn favoriete track van dit album van de maand. I've Only Time Asking. Dance me to the rhythm of the wind The one that lifts the dust when you come in press those pretty petals to my skin. If I've only one time asking, shoo away the crow that's at your door. Don't let nobody tell you what you're good. Tennessee is tegenwoordig het huis van wat wij countrymuziek noemen. Nashville is volkomen de weg kwijt. Tegenwoordig wordt country doorgaans omschreven als Americana. Ik zou willen zeggen, het is gewoon country uit de tijd voordat het werd opgeschoond en gepasteuriseerd tot pop waaruit de ziel verdwenen is. Het is grappig hoe stijlen en trends rond blijven fietsen en het is cool om te constateren dat het nieuwste album van Barbara Nesbitt, Almost Home, precies de juiste balans heeft tussen de muziek van nu en die van het verleden. Sweetest Waste of Time. If you don't see me, Crossroads met de act van de maand. De formatie werd gevormd in Toronto in 1975 door Keith Glass, Dennis DeLorme, Russell DeCarl en enkele anderen en werkte plaatselijk tot 1978. Na een tussenpauze waarin Glass en DeCarl de Glass Band vormden, werd Prairie Oyster in 1983 nieuw leven ingeblazen. Hun stijl was enigszins gebaseerd op de rockabilly, met daarin belangrijke invloeden van de traditionele countrymuziek. Hen heb ik gekozen als act van de maand. Voor velen misschien een eerste kennismaking, maar in Canada waren ze wereldberoemd. En regen het ene succes aan het andere. Brand New Time Blues. summertime blue. Wilkie met de titelsong van het nieuwe album Bushkin. When people call you things like hippie weirdo, call me creep. I'm busking, busking. Got no cares or worries at all. I'm busking, busking on a hot and sunny summer day. Hoping if I take a break for a beat, some other busker doesn't take my corner away. Oh, I really hope I don't look too much like a jerk. Hope I don't meet up with anyone I know from work. I'm busking. It's a hot, sunny summer day. beers. ik-figuur in het liedje is een cowboy die in het Texaanse stadje El Paso verliefd wordt op een Mexicaans meisje met de naam Felina, een danseres bij Rosa's Cantina. Als een andere cowboy flirt met Felina daagt de ik-figuur hem uit tot een duel en schiet hij zijn rivaal dood. Uit angst voor justitie of raakt door vrienden van het slachtoffer vlucht hij naar de Badlands van New Mexico. Jaren later keert hij terug naar El Paso uit verlangen naar Felina. Daar wordt hij neergeschoten door een groep cowboys hij sterft in Felina's armen. El Paso duurde 4 minuten en 38 seconden. In de late jaren 50 was dat ongebruikelijk lang. Daarom stelde Columbia Records de platenmaatschappij aan de radiostations platen ter beschikking met aan de ene kant de volledige versie van het nummer en aan de andere kant een versie die was ingekort tot minder dan drie minuten. De discjockey die 4,5 en een minuut onaanvaardbaar lang vond, kon zijn toevlucht nemen tot de kortere versie. In de praktijk bleek de overgrote meerderheid van de discjockeys toch de voorkeur te geven aan de lange versie. Uiteraard weet je van wie het origineel is. Juist ja, Marty Robbins. Crossroads, Kees de Haan. Out in the West Texas town of El Paso I fell in love with a Mexican girl Nighttime would find me in Rose's cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a while. Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger, I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shocked by the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance, and that was to run. Out through the back door just as fast as I could from the west Texas town of El Paso out to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dawn. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rose's cantina below. pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left, right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for getting weary, unable to ride. But my love for your leader is strong, and I rise where I fall. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. Out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina, good. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Sinds ik haar in het theater gezien heb, draag ik Lana Wolf een warm hart toe. Haar album Nashville, met daarop Good Hearted Woman, is de moeite van het kopen alleszins waard. Binnenkort gaat ze met haar show het theater in. Heidi Gabriel en Mr. Fox zijn veilig aangekomen in de States. Ze zijn genomineerd voor een award in Texas en gaan de nominatiekracht bijzetten door hun aanwezigheid en het zingen van een aantal songs. Sweet Mr. Songman is er misschien wel een van. Whalen en Ilse de Lange baarden opzien als de Common Linnets. Jammer genoeg heeft dit maar even mogen duren. Een van de mooiste songs op het album van de Common Linnets is het door Whalen gezongen Where Do I Go With Me. living today. He never complains about the bad times or the bad things he's done, Lord. he just talks about the good times they had and all the good times op dit station. songman sing the loneliness of broken dreams away if you can. Yeah, it's only me and you, Mr. Songman. Let me take away the night, sing away your hurt. Fresh new country. Onlangs is het debuutalbum Cutting Down the Bird Hotel van de uit Zuid-Londen afkomstige formatie De Sopranistas verschenen. Good Times Coming is een van de songs op dat album. Dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano wordt omschreven als een neo-traditionalist... in de stijl van een man als George Jones. Sommigen vergelijken hem met Graham Parsons... maar Daniel wil daar zelf niets van weten. Daniel Romano kan zo hartverscheurend zingen dat de tranen in je ogen springen. Ook I'm Gonna Teach You is terug te vinden op het album van de maand. know what you did, she told me. And I know that you led her astray. And I know that you hurt her. that she bears. Sasha McVie besluit dit eerste uur met Time of My Life. En dat slaat ook wel een beetje op mij. Want ik vind het heerlijk om een dergelijk programma te mogen maken. En als ik zo bezig ben, heb ik de time of my life. De koek is nog niet op, want zometeen ben ik er weer. Met nog een heel uur country. first were standing there with your dark brown hair and those worn out jeans. You said, Hey there, and I tried not to stare into those big blue eyes.